Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De boel loopt vol op de spoedeisende hulp. Spoedartsen maken zich zorgen. Ze zeggen dat ze alle coronapatiënten bijna niet meer aankunnen. Het is dus niet alleen druk op de intensive care, maar ook op de spoedpost. Sommige artsen zeggen dat het zo druk is dat ambulances rondjes rijden... omdat ze hun patiënten niet kwijt kunnen. Dansen met Jansen was nogal onhandig, zegt de maker van het vaccin. Deze zomer mocht je met een Janssen coronaprik in je arm na één dag al naar de club. Had de maker niet aanzien komen. Omdat ik denk ik zo goed zelf weet wanneer de bescherming intreedt na vaccinatie... heb ik gewoon gedacht, ja, dansen met Janssen, maar je moet wel voor twee weken wachten. Ik heb nooit gedacht dat mensen dachten dat ze de volgende dag eh, beschermd zouden zijn. Dansen met Janssen leidde tot een piek in de coronabesmettingen. We zijn pas op een derde van het voetbalseizoen... en toch hebben al meer dan 350 mensen een stadionverbod gekregen. Ze vochten met andere supporters, bestormden het veld of hingen kwetsende spandoeken op. Normaal gesproken worden er ongeveer 600 stadionverboden uitgedeeld in een heel seizoen. Misschien heb jij thuis een poekie of een lucky rondlopen... Als je een stapje verder wil gaan op huisdierengebied, dan kan dat gewoon. Het is nu bijvoorbeeld niet verboden om een tijgerkat of een polvos in huis te halen. En dat is niet oké, okay, vindt Dierenstichting AAP. Er moet iets gebeuren. Het vervelende is dat die, eh, die rages in dit soort dieren aangewakkerd worden door allerlei bekende Nederlanders. Je moet dan denken aan voetballers die in eh, het Midden-Oosten met allerlei eh, leeuwen- en tijgerwelpjes gaan lopen knuffelen. Maar er zijn ook influencers die op allerlei filmpjes laten zien hoe geweldig het is om met een serval te knuffelen. Het lijkt misschien schattig, maar wanneer zo'n dier groter wordt, zijn klauwen en een grote bek krijgt, kan het gevaarlijk zijn. De dierenclub hoopt dan ook dat er strengere regels komen waardoor het lastiger wordt om exotische huisdieren te houden. Het weer van alles wat vandaag. Soms wolken, soms zon en soms een bui. Het wordt 11 of 12 graden. Morgen iets grijzer en zondag ietsje natter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A1 Amsterdam-Amersfoort, 5 minuten vertraging tussen Naarden en knooppunt Eemnes. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten vertraging door een ongeluk. En de A10 West richting Zaanstad bij Sloterdijk ook 5 minuten vertraging door een ongeluk.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 usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for me.